Intussen zal het Griekse begrotingstekort dit jaar waarschijnlijk uitkomen op 9% en dat is hoger dan verwacht. Volgens Papa Papadimos zijn daarom meer bezuinigingen noodzakelijk. Maar dat stuit op verzet van de conservatieve coalitiepartij Nieuwe Democratie. Partijleider Samaras zegt dat hij geen extra bezuinigingen zal accepteren. Ook de vakbonden zijn daartegen. In Wit-Rusland is de doodschap geëist tegen de twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslag op de metro in Minsk afgelopen april. Bij die bomaanslag vielen 15 doden en raakten honderden mensen gewond ons de aanklagers hadden de twee geen politieke of religieuze motieven, maar werden ze gedreven door haat voor de mensheid. Ze zouden ook in 2005 en 2008 al bomaanslagen hebben gepleegd, waarbij geen slachtoffers vielen. De aanklagers eisten de doodstraf omdat de mannen extreem gevaarlijk zouden zijn voor de samenleving. Wit-Rusland is het enige Europese land waar de doodstraf nog wordt voltrokken. In het zuidoosten van Australië is een Nederlandse toerist verdronken. De man van 64 was met zijn vrouw op vakantie in de kustplaats Maruya, zo'n 300 kilometer ten zuiden van Sydney. Vanwege de hitte ging de man zwemmen, zijn vrouw bleef achter. Even later zag ze haar man zwaaien en schreeuwen om hulp. Surfers haalden hem uit het water, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het weer. Vannacht veel mist en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen min 2 graden in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland.